spoedige Eefje kunnen met het NOS Journaal. Traumachirurgen hebben rond de jaarwisseling 95 vuurwerkslachtoffers behandeld. Vorig jaar waren dat er 72. Ongeveer 30% heeft waarschijnlijk blijvende schade... blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Slachtoffers verloren onder meer hun hand of meerdere vingers. Ook liep iemand door een explosie een klaplong op... Bijna twee derde werd geraakt door eigen vuurwerk. Een totaalbeeld van het aantal vuurwerkgewonden is pas te geven als alle cijfers van ziekenhuizen, huisartsen en andere hulpverleners ook beschikbaar zijn. Schiphol schrapt morgen ruim 100 vluchten vanwege de verwachte storm. Volgens de luchthaven gaat het om vluchten van meerdere maatschappijen. KLM annuleert ruim 50 Europese vluchten. Passagiers krijgen bericht en hun vlucht wordt omgeboekt, laat KLM weten. Schiphol raadt mensen aan om contact te houden met de maatschappijen waarmee ze morgen vliegen. Ook moeten reizigers rekening houden met vertragingen. De wind trekt vannacht al aan, morgen stormt het vooral aan zee, mogelijk met windkracht 10. Het marineschip Van Spijk heeft in het Caribisch gebied een schip onderschept met 1600 kilo cocaïne aan boord. Het koopvaardijschip was onderweg naar de Dominicaanse Republiek. De drugs werden gevonden tussen de brandstoftanks. Vlak voor kerst onderschepte de Van Spijk ook al een speedboot met cocaïne aan boord. Bij de Iraanse ambassade in Den Haag demonstreren zo'n 100 mensen tegen het Iraanse regime. Ze dragen vlaggen, spandoeken en afbeeldingen van oppositieleiders. Sinds afgelopen weekend wordt in meerdere steden in Iran gedemonstreerd tegen de regering. Daarbij vielen zeker 21 doden en werden honderden mensen opgepakt. Aanleiding voor de protesten zijn de hoge prijzen voor voedsel en brandstof. Het weer. Vanuit het westen gaat het regenen en de wind trekt aan. Morgen stormt het langs de kust vooral. Verder is het onstuimig. Vooral in het noorden buien met kans op onweer. Het wordt morgen 7 tot 9 graden.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 dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...